Illinois is een van de zes Amerikaanse staten die getroffen werden door een reeks tornado's. In Kentucky, de staat die het zwaarst werd getroffen, hebben de tornado's meer dan 70 mensen het leven gekost. De stad Mayfield is zo goed als weggevaagd en in die stad stortte ook een fabriek in... waar op dat moment meer dan 100 mensen aan het werk waren. President Biden heeft de getroffen status steun toegezegd. Hij spreekt van een van de ergste tornado's in de Amerikaanse geschiedenis. Op Sicilië is een gebouw met appartementen ingestort na een explosie. Twaalf mensen worden nog vermist, onder wie drie kinderen. Reddingswerkers zijn bezig met zoeken. Eén vrouw is levend onder het puin vandaag gehaald. De explosie gebeurde gisteravond in het plaatsje Ravanusa in het zuiden van Sicilië. Waarschijnlijk is een gasleiding ontploft. Na de ontploffing is brand ontstaan. De ravage is groot. Op beelden is te zien dat de straat bezaaid ligt met brokstukken. Experts maken zich grote zorgen over een zwakke plek in software die wereldwijd door veel bedrijven wordt gebruikt. Ze zijn bang voor een golf aanvallen met gijzelsoftware. Dat meldt Nieuwsuur. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat de systemen van bijna alle bedrijven en instellingen geraakt kunnen worden. Het nieuwe lek zit in Apache-software... die bijna alle bedrijven gebruiken voor het bijhouden van digitale logboeken. De software registreert bijvoorbeeld welke gebruikersnamen op een website inloggen... en wanneer ze dat doen. Het Srebrenische drama Quo Vadis Aida is de grote winnaar geworden van de Europese filmprijzen. De film over de val van de Bosnische VN-enclave werd uitgeroepen tot beste Europese film van dit jaar. Hoofdrolspeler Jasna Duricic kreeg de prijs voor beste actrice... en de regisseur Jasmila Banic die voor beste regie. Het weer, het is bewolkt en landinwaarts daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Vannacht vanuit het westen regen. Ook later vandaag van tijd tot tijd wat regen.